De aanslag is de vierde van vandaag. Vanochtend ontplofte een autobom bij het hoofdbureau van de politie in Cairo. En later waren er explosies bij een metrostation en bij de piramide van Gizeh. Ook daar was de politie het doelwit. De NAM heeft een gezin in Bedum laten verhuizen omdat ze door de recente aardbevingen niet meer veilig in hun huis kunnen wonen. De bewoners zijn gisteren verhuisd naar een boerderij in de buurt. Het is de derde keer in een jaar tijd dat mensen in Groningen moeten verhuizen omdat hun huis door de aardbevingen zo is aangetast dat het niet meer veilig is. De NAM bekijkt nu met deskundigen of de woning in Bedum wordt overgenomen en gesloopt of dat het gebouw nog kan worden hersteld. De Oekraïense oppositieleider Klitschko wil een bemiddelaar in het conflict met de regering van president Janukovic. Hij denkt aan iemand van de Europese Unie of van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Klitschko zegt dat president Janukovic koste wat het kost aan de macht wil blijven. Hij hoopt dat een bemiddelaar de vastgelopen gesprekken kan vlot trekken. Bij protesten tegen Janukovic vielen deze week voor het eerst doden. De Raad van State vindt het geen goed idee om buitenlanders die Nederlander willen worden langer te laten wachten. Dat is slecht voor de integratie, schrijft de Raad in een advies aan het kabinet. Wie nu Nederlander wil worden moet vijf jaar rechtmatig in Nederland wonen. Het kabinet wil die termijn oprekken naar zeven jaar, onder meer omdat de kans op betaald werk toeneemt als iemand hier langer woont. De Raad van State vindt dat dus geen goed idee. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en een enkele opklaring. Het blijft zo goed als droog met minima van min 4 graden in het noordoosten tot plus 2 in het zuidwesten.